Brandsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zwakt het plan voor een heffing op de import van staal en aluminium toch af. Voor staal uit Mexico, Canada en andere landen komt er mogelijk een lager tarief of uitstel van de invoering van de heffing. Door de maatregel wordt het voor Amerikaanse fabrieken duurder om staal uit het buitenland te halen. Canada is de grootste exporteur van staal naar de VS. Het Witte Huis zegt nu dat per land wordt bekeken of er uitzonderingen mogelijk zijn. Wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen met de 5-minuten-registratie. Dat meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op 5 minuten nauwkeurig moeten bijhouden welk werk ze doen. Verplegers hebben al vaker actie gevoerd. Ze vinden dat ze er te veel tijd mee kwijt zijn. Waarschijnlijk komen de betrokken partijen deze maand nog tot een akkoord over de administratie. De Vereniging van Motorrijders wil dat politici en media motorbendes geen motorclubs meer noemen. In een brief aan Politiek Den Haag schrijft de vereniging dat het woord motorclub besmet is geraakt. Daardoor zijn gewone clubs niet altijd welkom bij horeca of krijgen ze geen toestemming om een evenement te organiseren. De tienduizenden leden van clubs hebben niets met bendes te maken volgens de vereniging. Het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Florida heeft ingestemd met strengere wapenregels. Gisteren ging de Senaat in Florida al akkoord. Aanleiding voor de nieuwe wet is het bloedbad op een school vorige maand. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van een geweer wordt verhoogd in Florida. En er komt een verplichte wachttijd van drie dagen. Alleen de gouverneur moet de wet nog goedkeuren. Het weer vanuit het westen trekken vanochtend regenbuien over het land. In het oosten is er eerst nog ruimte voor de zon, maar ook daar trekken de buien in de loop van de middag over. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Dorp 4 kilometer file. A7 Hoornzaandam tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 6 kilometer.